Maar er zullen ook gedwongen ontslagen zijn, 1500 in totaal. De banen verdwijnen door het hele bedrijf, piloten, cabinepersoneel en grond- en kantoorpersoneel. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers maakte KLM gisteren al bekend... dat het verlies in het tweede kwartaal is gegroeid naar 493 miljoen euro. De Franse economie is in het tweede kwartaal gekrompen met bijna 14 procent, meldt het Franse Statistiekbureau in een voorlopige prognose. De krimp is het rechtstreekse gevolg van de lockdown in het land. Zowel burgers als overheid gaven veel minder uit. Het Statistiekbureau zegt de laatste periode wel weer een licht herstel te zien, omdat de coronamaatregelen in Frankrijk zijn versoepeld. Volgens voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care... is het oplopend aantal coronabesmettingen geen reden voor paniek. Als jongeren goed afstand houden tot hun ouders en grootouders... kan de schade beperkt blijven, zegt Diederik Gommers in het AD. Volgens hem wordt het minder snel te druk op de IC nu... doordat erg zieke patiënten ontstekingsremmer dextamethason krijgen. De Fiat heeft meer dan 10.000 nep Nikes in beslag genomen. De schoenen lagen in drie loodsen en een zeecontainer in de buurt van Alfa aan de Rijn. Een dag eerder werd hij voor een man van 37 opgepakt. Toen hij een bestelling afleverde, greep de politie in. Hij zit nog vast. De duizenden schoenen worden vernietigd. Het weer op veel plaatsen voor het tropisch warm vandaag. In het zuiden kan het 35 graden worden. Op de Wadden is het met zo'n 26 graden een stuk koeler. De zon schijnt overal volop. Morgen is er meer bewolking en kan lokaal een bui vallen met kans op onweer. Het wordt dan iets minder warm met 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Probleem op de A22. Vanuit Velzen naar Beverwijk is op in Beverwijk een vrachtwagen van het taluut afgeschoten. En daarvoor is de A22 afgesloten vanuit eh, Velzen naar Beverwijk. Drie kilometer file staat er ook. Dus fixe vertraging. Je moet omrijden als je richting Alkmaar wil.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 Dit is ZFM. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose a hundred million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. Say my name like I have never heard before.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 Wherever mommy, move it on me. Sacudalo, make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi. I know I got you wet like tsunami. You're my princess. Eh? Where you wanna go? What Give me that mundo If you're hot, baby, let me undress Alright, okay.